Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ondanks de wooncrisis worden er steeds minder huizen bijgebouwd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een echte verrassing is dat niet, zegt deze woningbouwexpert. We zien al twee jaar lang dat de bouwvergunningen zijn eh, teruggelopen. Drie jaar geleden zaten we nog op 76.000. Vorig jaar op 55.000. Nou ja, je bouwt geen woning zonder bouwvergunning. Dus dat dit jaar en ook komend jaar dat daar minder woningen gaan eh, worden opgeleverd, ja, dat kan bijna niet anders. Het aantal bouwaanvragen stijgt inmiddels weer heel licht. In de eerste helft van het jaar zijn er bijna 35.000 afgegeven. Het is nog altijd een zooitje op het spoor bij Schiphol. Gisteravond gingen daar een bovenleiding en een trein kapot. De problemen zijn nog altijd niet voorbij. Er rijden veel minder treinen dan normaal. De treinen die wel gaan zitten daardoor propvol. Check dus even je reisplanner als je vanochtend met de trein moet... en naar of via Schiphol zou gaan. En zo klinkt het vanochtend in Rotterdam. Het leger oefent daar met meerdere helikopters. Dat doen ze om mensen op te leiden. De dingen scheuren over het water en landen aan de kade. Het lawaai werkt sommige mensen op de zenuwen. Volgens RTV Rijnmond vragen inwoners zich vooral af waarom het allemaal zo vroeg moet. Ook zijn er mensen die het allemaal wel mooi vinden om te zien. Zaterdag is de herrie voorbij een groep bewoners van Bonaire wil de Nederlandse staat voor de rechter slepen. Of dat ook mag, besluit een andere rechter vandaag. Het eiland gaat door de stijgende zeespiegel langzaam kopie onder. De bewoners vinden dat Nederland meer moet doen om dat te voorkomen. Correspondent Dick Draaier sprak een aantal van hen. Het gaat om bezorgde burgers, jonge mensen... die naar aanleiding van wetenschappelijke studies over klimaatverandering... en de mogelijke gevolgen voor Bonaire, daar is nogal wat studie over gedaan... in actie zijn gekomen. En dat is ja, in de Caribische context best wel opmerkelijk. Hè, want je verzetten tegen de zittende macht en je kritisch uitlaten... ja, dat zit niet zomaar in het DNA van de mensen hier op de eilanden. Greenpeace steunt de inwoners en heeft al laten weten de zaak sowieso door te zetten. Ook als de bewoners moeten afhaken. Het weer nog vanochtend veel grijs en kans op een enkele bui. daar blijft het niet bij. Later vandaag trekt er veel regen over het land. Het wordt niet warmer dan een graad of 16. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we net gehad. Er staan nog een paar wat langere files. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes 7 kilometer. De andere kant op tussen Amersfoort en Hilversum-Noord 7 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten.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 En dat is alweer een week geleden, luisteraars. Oh, nou, nou, nou. Is dat lang geleden? Ja, heel lang geleden. Het doet tot, aan het ontbijten, luisteraars? Nou, eet smakelijk. Lekker eitje erbij. Plakje kaas. Ja, een broodje. Maar... Pakkootje. Of een kluifje van duifje, dat kan ook natuurlijk. Jappadappa, toppie. Ja, pidapie. heb er weer zin aan, luisteraars. Ik heb er weer bijzonder zin aan. Willen we een wit voetje halen of willen we een, eh, een, een, eh, hoe zeg je dat, een good luck charm? Nou, dat kan. Ah. want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. Ah, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. A true hat, a to hat, a true hope, a true hope, a true Don't wanna sit a dollar, rabbit's foot on a string. The happiness and your warm caress, no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm. You sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. Too high, too high, too ho, too ho. to hope, to hope, tonight. Ja, het kan wel zingen. Een klavertje 4, klavertje 5, klavertje 6. Maakt me allemaal niks uit. Uh, klavertje 3, daar heb je niet genoeg aan hoor. Als je geluk wil hebben, heb je minstens, luisteraars, minstens een klavertje 4 nodig. Of een regenboog met een pot goud eronder. Marmalade. Zouden jullie dat voor me willen zingen voor Duivie?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 Ja, vergeet het maar, vergeet het maar. Je kan, beter, je kan je beter inspannen voor de liefde op de wereld, luisteraars. En de liefde eh, om je heen. En de liefde van je partner misschien wel. Eh, de, de dingen die je eigenlijk zou moeten doen voor de liefde. Daar zingt Ten CC, die zingen daarover. Hè? Luister maar. Ja, ja. The things we do for love. De mannen hebben gelijk hoor, de mannen hebben gelijk. Je moet meer voor de liefde doen. En niet alleen maar condooms, Nee, gewoon alles voor de liefde doen.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 Eh, eh, neem mijn advies nou gewoon over. Je moet alles voor de liefde doen. ja, anders dan, heb je pech. En dan loopt je vriendinnetje of je vriendje bij je weg. En dan, dan stok je hele wereld in elkaar. Hè? My world fell down gebeurd hoor. Echt gebeurd. Daar zonder veren was dat. Just like the breath of spring You came my way bekend onder meer van de Ivy League. Beetje van tot Maar dit, maar dit, maar dit, maar dit wou ik zeggen, luisteraars waren de buffoons uit Enschede met My World Fell Down. Mijn wereld stortte helemaal in elkaar. Nou, wat doe je dan als je, je wereld in elkaar is eh, gestort? Dan jank je in de plaats van, hè? I'll cry instead, toch? ja, zo gaat dat. I got every reason on earth to be mad. En nog kwaad ook, hoor je Cause I just lost the only girl I had. If I could get my way, I get myself locked up today, but I can't, so I cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. talk to people that I meet. If I could see it now, I'd try to make you sad somehow, but I can't. talk right instead. Don't wanna cry what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls. Cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. and show you what your loving man can do. Cause then I'll cry instead. Een dierenbeul, hè? Ja, we gaan allemaal eh, eh, harten breken. Oké, nou, luisteraars, even luisteren. De prijsvraag! Ja, want... Gaan we eh, gaan het weer meemaken. Ja, we gaan het weer meemaken, de prijsvraag. Want uh, uh, wat ik u vragen wilde... Wie was meneer Dyer en wie was meneer Straits? En wie zwingen het meest? Nou, dat waren natuurlijk de Sultans of Swing. Dat was de prijsvraag. Maak zo bekend wie gewonnen hebt. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. old Ten. Straits. Mark Knoflook. Mark Knoflook. Er komt meteen wel lucht uit die, eh, uit die cd-speler luisteraars. Niet te ja, die Knoflook natuurlijk. Dat is... Wil u ook eh, het gevoel hebben dat u een ster bent? Nou, u bent voor mij uh, gewoon vanmorgen met u allemaal mijn ster. Leuk toch? Jerry Rafferty met uh, Steel's Real. Star. So they made you a star. walking down the street with your feet off the ground. They read in the press all about your success. They believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Ah, oh, tell me. Ah. Oh, there's a standing ovation You really live out your performance You're the biggest sensation You breeze through the door and when you take a floor You expect to have it all to yourself after all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Ah, tell me. expect to have it all to yourself? After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Ah, Ja, Jerry Rafferty met eh, Steelers Wheel en eh, Star, zo heette het nummer, luisteraars. Tijd om toch even te bezinnen. Tijd om eventjes plaats te maken voor het serieuze onderwerp, luisteraars. Eh, dat zou ik willen zeggen, had er eens even lekker voor zitten, want het is voor cabaret. Maar tegelijkertijd ook voor de serieuze nood.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 Hij was onder andere doodgraver. Allemaal leuke grafteksten en zo. Ik heb er zelf ook nog een. Hè. Hier rust Ali van der Wallen. Haar lichaam zal u niet meer bevallen. Maar voor de vaste klanten, blijf aan zin. Hier nog een steen met een gat erin. Of wat dacht u van deze? Hier rust een metromachinist. Hij ruilde de metro voor een kist. Maar zijn dood is bijna gelijk zijn leven... want onder de grond is hij gebleven. gotta go, me oh my oh. He gotta go, pull the pirogue down the bayou. He's Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. shine. dankjewel man, dankjewel. Nou ja, in het programma van Duif de Week door meestal ook iets van de, van de Fortunes. Zijn er klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Komt het regenachtige weergevoel weer. Nou, dan ben ik heel actueel toch in mijn programma. Daar regen je nou, het wordt zeik weer eh, deze week luisteraars. Gewoon zeikweer. weer. Ik kan het niet anders formuleren, sorry hoor, sorry. Here comes that rain. niet mooier maken dan het is, luisteraars. Dat regenachtige gevoel, het komt weer helemaal terug, helaas. Ach, die Alice. Ik heb verdriet, ze gaat weg. Alice gaat weg.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 Chris Norman, oftewel Smokey, keek uit zijn window, uit zijn raam... en die zag die grote limousine ja, het pad oprijden bij, de, bij Alice... Eh, waar die eh, al eh, een eeuwigheid naast woonde. En daar was ik een beetje verliefd op volgens mij. Hè? Maar ja, Chris, dan moet je gewoon niet uit je window kijken, jongen. Dan moet je gewoon niet uit je window kijken. Dan kan je ook geen verdriet eh, hebben om Alice. Ja, Chris eigenwijs toch uit zijn window kijken. De Cliff Richard ook, hè. Dat is ook zijn eigenwijze man, wat dat betreft. Luister maar. I'm looking out the window. I'm waiting at the door. To see if you'll be coming by the way you did before. Though taken But how you'd soon be free And I believed you when you said Your only love was me Your only love was me I bought a suit to please you I wear it every day. I wear it just in case you call. I wore it yesterday. I wore it yesterday. They say you're like the rest. They say you'll never break away, and I'm just second best. And I'm just second best. I'm looking out the window I'm waiting at the door Hoping you'll be coming by the way you did before The way you did before The way you did before Nou, had je je zakdoek eh, erbij gepakt? Ja, dat is best wel een beetje sentimenteel eh, nummer, toch? Maar ja, kijk, dat is met Duif de Week door. Die hebt natuurlijk wel uh, grappen en rollen en wel lekkere vlotte liedjes. Maar ook wel eens een keer een sentimenteel nummer, luisteraars. Sentimenteel. Dat is gewoon centen en dan meteel. Begrijpt u? Nou goed, eh, eh, genoeg gezwamd, uh, Duif. Je, je, moet weer eens voor muziek gaan zorgen, jongen. Want uh, daar zitten de mensen wel op te wachten. Hè? Op muziek bij het ontbijt.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 Dee, dee, dee, dee, dee, dee. not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Beep, beep, beep, beep, beep, beep. twee keer je luisteraars, wie dit, eh, wie dit waren. Nou, natuurlijk, natuurlijk, de BG's, hè, de Bee Gees. Eh, ik kijk op mijn klok, ik heb nog eens twee minuten te gaan. Eh, nou, een nummertje van Johnny Cash. Is ook leuk natuurlijk, toch? Kom op, Johnny. Ja, hij, hij, doet er even over, maar dat komt hij hoor. Now this here's a story about the Rock Island line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. Hier sluit ik uur 1 van Duitsdag de Week door mee afluisteraars. luisteraars. Ik kom eh, nog twee uur bij u terug, dus blijf lekker luisteren. Uh, want we gaan er nog weer een gezellige boel van maken met lekkere oude muziek. En uh, natuurlijk ook cabaret straks weer om half elf. I got livestock, I got livestock, I got cows, I got pigs, I got sheep, I got mules, I got all Well, they said, you're all right, boy. You don't have to pay no toll. You can just go right on through. So he went on through the toll gate. And as he went through, he started picking up a little bit of speed. Picking up a little bit of steam. He got on through. He turned, looked back to man. He said, well, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got all pig iron. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Cloudy in the west and it looked like rain. Round the curve come a passenger train. Northbound train on the southbound track. He's all right, I'll even, but he won't be back. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket, that's the station for the Rock Island Line. Well, I may be right and I may be wrong, but you're gonna miss me when I'm gone. Well, the engineer said before he died there were two more drinks that he'd like to try. Conductor said, what could they be?